De Hondurese president werd bij een staatsgreep in juni verdreven, maar sinds een week is hij weer terug in het land en zit hij in de ambassade van Brazilië. De huidige machthebbers van Honduras willen dat Brazilië Zelaya binnen tien dagen asiel verleent of uitlevert aan Honduras. Anders verliest Brazilië het recht op een ambassade in Honduras, zo luidt het ultimatum. Brazilië is voorlopig niet van plan om op dat ultimatum in te gaan. Volgens de regering van Honduras zijn er geen plannen om Zelaya met geweld uit de Braziliaanse ambassade te halen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar staat Nederland bovenaan de Europese EHCI-index voor de gezondheidszorg. En net als vorig jaar staat Denemarken op de tweede plaats. In de EHCI worden de nationale zorgstelsels van 38 Europese landen vergeleken en beoordeeld. De meeste landen hebben hervormingen doorgevoerd, maar in landen als Spanje, Portugal en Griekenland blijft de gezondheidszorg bergafwaarts gaan. De Nederlandse gezondheidszorg wordt vooral geprezen om de geringe bureaucratie, de zeggenschap en keuzemogelijkheden van patiënten en de financiering van het systeem. Frankrijk en Polen proberen te voorkomen dat filmregisseur Roman Polanski wordt uitgeleverd van Zwitserland aan de Verenigde Staten. Ze vinden dat de 76-jarige Pools-Franse regisseur deze beproeving niet hoeft te ondergaan. Polanski werd dit weekend in Zwitserland gearresteerd op verzoek van Amerikaanse aanklagers. De filmmaker zou in 1977 in de Verenigde Staten een minderjarig meisje hebben gedrogeerd en misbruikt.